Er is een ongeluk gebeurd en er zijn drie rijstroken dicht. Het gaat wel beter op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart. Daar is de vertraging nog 20 minuten. Het komt ook door een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij.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 omdat hij voor Israël zou hebben gespioneerd. Honderden estafettelopers zijn door Nederland onderweg met het bevrijdingsvuur. Dat werd om middernacht in Wageningen ontstoken. De hardlopers brengen het naar 80 Nederlandse gemeenten. En de finale van de Champions League gaat tussen Liverpool en Real Madrid. De Spanjaarden wonnen gisteravond de tweede halve finale wedstrijd van Manchester City met 3-1. Het weer, vanochtend flink wat zon, later ook bewolking... en in het oosten en zuidoosten kans op een regenbui. Het wordt vandaag tussen de 16 en 20 graden.